Bijna alle andere landen vinden dat toeristen zonder problemen hun vakantie kunnen doorbrengen in de resorts aan de Rode Zee. Zo zegt Sky Tours. Vertegenwoordigers van de touroperator en de brancheorganisatie ANVR willen nog deze week polshoogte nemen in de badplaatsen aan de Rode Zee. Transavia wil op die plaatsen vliegen, maar eerst moet zeker zijn dat het absoluut veilig is, al dus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Studenten hebben een aantal collegezalen van de Universiteit Utrecht bezet. Het studentenactiecomité Utrecht zegt dat er ongeveer 40 studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het gebouw in de binnenstad blijft volgens de studenten wel toegankelijk, maar er kunnen geen colleges worden gegeven. De actievoerders willen de hele dag debatten, lezingen en filmpresentaties geven. Om 12 uur is op de Neude een demonstratie gepland. Een tandartsassistente heeft zorgverzekeraar VGZ voor bijna 9 ton opgelicht. De vrouw van 50 uit Weer declareerde de afgelopen 9 jaar steeds dezelfde nota van ongeveer 2000 euro. De nota werd automatisch verwerkt en bij controles niet opgemerkt. Sinds 2002 lichten de tandartsassistenten de verzekeraar voor 880.000 euro op. Eind vorig jaar ontdekte VGZ de fraude toen een nieuwe controlemethode was ingevoerd. De vrouw is gearresteerd en verschijnt morgen voor de rechter. Scholieren zitten per jaar gemiddeld ruim twee weken op school zonder dat ze les krijgen. Dat blijkt uit een steekproef van het LAX en de internetsite scholieren.com. Vooral HAVO'ers worden, zoals het LAX het noemt, opgehokt. Die zitten gemiddeld 95 uur per jaar verplicht op school zonder dat er een docent is die les geeft. Volgens het LAX wordt de wettelijke verplichte urennorm van 1000 uur op deze manier gevuld met loze uren. Het weer plaatselijk nog wat mist. Het wordt vrij zonnig en het blijft droog. Temperatuur van